De werkgevers wilden niet verder onderhandelen. Volgens VNO-NCW-voorzitter Wientjes zijn de bonden nooit bereid geweest om serieus te onderhandelen over een hogere AOW-leeftijd. Een verbijsterde FNV-voorzitter Jongerius noemde de werkgevers onfatsoenlijk, omdat ze niet eens naar de laatste onderhandelingsronde waren gekomen. Het kabinet is teleurgesteld dat het overleg is mislukt. Minister Donner heeft gezegd dat het kabinet nu snel de knoop zal doorhakken over de AOW-leeftijd. De Nederlandse missie in Afghanistan heeft volgens ingewijden vandaag tot grote spanningen geleid binnen de coalitie. De PvdA en de ChristenUnie wilden vanavond moties indienen tegen minister Verhagen... die zich vorige week hardop afvroeg of Nederland wel weg moest gaan uit Oeruzgan. Dat leidde vanmiddag tot topoverleg in de coalitie. De kou lijkt inmiddels uit de lucht. Premier Balkenende heeft in de Kamer gezegd dat ministers hun mond moeten houden over een nieuwe missie in Afghanistan. Justitie in Argentinië heeft Spanje formeel om de uitlevering gevraagd van Transavia-piloot Julio P. Hij wordt ervan verdacht dat hij tijdens de militaire dictatuur in Argentinië zogeheten doodsvluchten heeft uitgevoerd. P, die een Argentijns en een Nederlands paspoort heeft, werd vorige week gearresteerd op het vliegveld van Valencia. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het Europees kampioenschap in Polen de halve finales bereikt. Nederland won in de voorlaatste poolwedstrijd met 3-0 van België en bleef zo zonder setverlies. De uitslag van de wedstrijd van morgen tegen Rusland bepaalt tegen wie Nederland in de halve finale speelt. In de Eredivisie is het inhaalduel NEC Utrecht vanavond in een 1-1 gelijkspel geëindigd. In de Champions League verloor AC Milan thuis met 1-0 van de Zwitserse kampioen FC Zurich. Het duel Bayern München-Juventus werd 0-0. De vrouwen van AZ speelden vanavond hun eerste wedstrijd in de Champions League. Het Deense Brunby won in Alkmaar met 2-1. Het weer, het is bewolkt en af en toe regent het. Vannacht koelt het af tot 11 graden.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 Gal so me but them cannot chase me. In a bedroom, shabba rank, you know lazy. Love off the gal them crazy. Oh, So a am secret, you is a woman with a love no weakness. And a boy out the road Them want keep it.